Het toestel werd daarna doorzocht en een deel van Schiphol werd ontruimd. Volgens de politie werden de dreigtweets vanuit meerdere accounts verstuurd. Een van die accounts was van de aangehouden tiener. Bij hem thuis zijn zondagavond computers en een mobiele telefoon in beslag genomen. Vluchtelingen die naar Nederland komen worden bij aankomst uitgebreider gescreend, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs. Alle vluchtelingen worden gefouilleerd en hun bagage wordt onderzocht. Ook moeten ze onder meer hun vingerafdrukken afstaan. Als er aanleiding toe is, kan de politie ook verder onderzoek doen... zoals het uitlezen van mobiele telefoons. Mogelijk is een van de aanslagplegers in Parijs vanuit Syrië... als vluchteling Europa binnengekomen. De onderzoekscommissie die het lek bij de commissie stiekem gaat onderzoeken is rond. Alle betrokken partijen hebben hun afgevaardigden bekendgemaakt. Onder andere de Kamerleden Recour van de PvdA, Harbers van de VVD en de Roon van de PVV gaan onderzoeken wie er informatie heeft gedeeld met de media. Het dagelijks bestuur van de Kamer gaf de voorkeur aan Kamerleden met een juridische achtergrond. Ze moeten het onderzoek naar het lek binnen drie maanden hebben afgerond. De grote verzekeraars CZ, Mensis en Zilveren Kruis hebben bekendgemaakt hoeveel hun zorgverzekering volgend jaar gaat kosten. Bij Zilveren Kruis stijgt de premie van de basisverzekering met 6,8% het meest. Dat is minder dan de 7,7% die het ministerie van Volksgezondheid had voorspeld. De verzekeraars zeggen dat ze deels hun reserves inzetten om de stijging van de premie te beperken. De kosten van de zorg stijgen onder meer doordat nieuwe behandelingen en medicijnen aan het basispakket zijn toegevoegd. Het weer vanuit het westen droger en wat zon, maar vanavond weer regen. Aan de westkust een tijd lang wisselstorm. Het is vandaag 14 graden, morgen gaat graad of 12 en enkele buien en later weer veel wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas.